Velden met het NOS-journaal. Meer dan 1700 websites van overheden als gemeenten en ministeries... zijn afhankelijk van Amerikaanse clouddiensten. Alleen de gemeente Hardingsveld-Giessendam... heeft geen enkele Amerikaanse clouddienst aan zijn account gekoppeld. De afhankelijkheid van de Amerikaanse techbedrijven brengt risico's met zich mee. Zo kunnen de Amerikaanse inlichtingen en opsporingsdiensten meelezen. De gemeenten stellen dat de risico's beperkt zijn... De provincies wijzen erop dat er een openbare aanbesteding is... waarbij ook niet-Europese partijen meedoen. De Amerikaanse oud-president Biden zegt dat hij zich goed voelt... en dat hij zijn behandelplan positief tegemoet ziet. Twee weken geleden werd duidelijk dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. De oud-president van 82 sprak voor het eerst in het openbaar na de diagnose. Hij zegt dat de prognoses goed zijn en dat de kanker niet tot in zijn organen is doorgedrongen. Hij wordt behandeld door een vooraanstaand chirurg. In een leegstaand café in Den Hoorn bij Delft is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Wel moesten een aantal bewoners in de buurt hun huis uit. De brandweer heeft het monumentale pand gecontroleerd laten uitbranden. Het kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is niet bekend. In de Amerikaanse staat Washington zijn bij een ongeluk met een vrachtwagen 250 miljoen honingbijen vrijgekomen. Dat gebeurde toen de oplegger met daarop bijenkorven omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Meerdere hulpverleners werden door de bijen gestoken. De politie waarschuwt mensen om uit de buurt te blijven van de zwermen. Bijenexperts proberen nu de koningin te vinden, zodat de miljoenen bijen haar volgen. Het weer, zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 21 graden aan zee en in het binnenland kan het 27 graden worden. In de namiddag en avond in het zuidoosten kansen op regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 Michiel van der